Dat zei PVV-leider Wilders na zijn gesprek met informateur Roosentaal. Volgens Wilders ligt de sleutel voor een kabinet van VVD, PVV en CDA bij de Christen-Democraten. Verder benadrukt hij dat het hem een lief ding waard is om eruit te komen. Informateur Roosentaal ontvangt vandaag alle fractieleiders van de partijen in de Tweede Kamer. CDA-fractieleider Verhagen is vanavond de laatste. Het CDA sluit samenwerking met de PVV niet uit... maar Verhagen vindt dat zijn partij voorlopig niet aan zet is... gezien de grote verkiezingsnederlaag. Een groep Spaanse banken vraagt de overheid om een kapitaalinjectie van 4,5 miljard euro. De bankengroep doet een beroep op een fonds dat door de regering in het leven is geroepen. Of het fonds het geld gaat verstrekken is nog niet duidelijk. De banken maakten vorige week bekend dat ze fusiebesprekingen voeren. Er zitten ook twee grote spaarbanken bij, KG Madrid en La Caixa. De graftombe van Willem van Oranje wordt niet geopend voor een wetenschappelijk onderzoek naar de moord op de prins in 1584. Een bedrijf uit Delft wilde voor het onderzoek nagaan hoe lang de vader des vaderlands was... maar burgemeester Verkerk geeft geen toestemming om het graf te openen. Hij vindt dat de grafrust en pietijd met de koninklijke familie zwaarder wegen dan het wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappers vinden het van belang om precies te weten hoe lang de prins was... om vast te stellen hoe die om het leven is gekomen. Twee mannen uit Leeuwarden zijn aangehouden omdat ze helikopters zouden hebben beschenen met een laserpen. Ze zijn 19 en 21 jaar oud. De piloten hadden bij de landing op de vliegbasis Leeuwarden last van de laserstralen. Een beveiliger van de vliegbasis moest worden behandeld nadat hij in zijn ogen was geschenen. Het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen.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 Elle attend le jour. Elle en rêve la nuit. Elle revit son amour avec lui. Il n'aura jamais Elle dansait seul, Axel Red, sans plus de entendre. Zo heet een cd die zij uitbracht alweer wat eh, jaartjes geleden, 1993 om precies te zijn. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie. Nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Dit nummer is geschreven door Dan Henley. U weet wel, die voorman van de Eagles, hè? taken you home. Als uh, soloartiest eh, maakt hij prachtige platen hoor, deze Don Henley. We gaan terug in de tijd, heel wat jaartjes terug in de tijd. Eh, begin jaren 60 tot eind jaren 80 waren zij wereldberoemd. En dan heb ik het over Fleetwood Mac. Een nummer wat niet zo heel erg bekend is van deze formatie is Man of the World. Shall I tell you about my life? They say I'm a man of the world. I've flown across every tide, and I've seen lots of pretty girls. I guess I've got everything. I would never. Dit herkent u zeker wel, hè? Hemel en aarde. Etchilia Romley. Nederland was cool. en bijzondere kwaliteit, mag je gerust zeggen hoor. Klein beetje rocken. I had it with that. A twitch to your lip and a spark in your eye. Big bird in my tail, and little white lies. Mind changes faster than the weather in me. I might look like a sucker and I ain't gonna play. I hit it with that. I hit it with that. You got the little girl's laughing and a big gal's wave. Every man thinking he's gonna get it. by Sniffers Reissued, zo heet deze cd. Is een cd uit 2006, eh, alweer eh, wat jaartjes oud. Maar daar staan allemaal van die hele korte nummertjes op. Allemaal van die rocknummertjes. Als u eh, fan bent van dit soort muziek... moet u maar eens gaan kijken in uw favoriete platenzaak... en zoeken naar de Seed Sniffers. Ondanks dat het een heel rustig nummer is... is het toch in de top 40 geweest. Butterfly Kisses. There's two things I know for sure.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 Walk beside the pony, Dad. It's my first ride. I know the cake looks funny, Dad, but I sure tried. Oh, with all that I've done wrong must have done something right to deserve a hug every morning and butterfly kisses at night.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 Daddy, don't cry. Oh, with all that I've done wrong, I must have done something. Uit de tijd dat het nog in was om eh, heel veel gitaren te spelen. The Shadows, South of the Border. En dit, dit is Celine Dion met The Power of Love. The whispers in the morning Of love asleep and tight Are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel the truth you make. Your voice is warm. much to take that I'll answer when I'm with you. Even though they may het water van vandaag. Ik heb een eh, cd in de speler gelegd van een aantal jaren geleden. 1977 is bijna 13, wat is ruim 30 jaar geleden. Is afkomstig van de cd GT, oftewel James Taylor. Your smiling face. Whenever I see your smiling face, I have to smile myself because I love you. Yes, I do. give me that pretty little pout. It turns me inside out. There's something about you, baby. I don't know. Isn't it amazing a man like me can feel this way? and I thank my lucky stars that you are who you are, and not just another lovely lady sent down to break my heart. can't tell me that I'm doing wrong today. Whenever I see you smile, Iemand eh, waardoor ik eh, die James Taylor heb leren kennen. Die steekt zelf ook nooit onder stoelen of banken. Dat hij een groot fan is van die James Taylor. Schrijft liedjes over James Taylor. Hij heeft heel wat eh, liedjes geschreven met titels daarin van James Taylor. En dan heb ik het over Ruud Dit is van een cd uit 1998. A Little Tear, Big Smile, door hem zelf geschreven samen met pianist Harry Swinkels. There's a distance between us Since the day that we were born But the moment I saw you I felt love's raging storm I have been a stormy weather and the damage it ain't gone. If I still live a lifetime with you, I get it done. And the will to see you gets stronger all the time. And the miles between us are beaconed in wide lines. that grows from deep inside. Every new day is dawning with a teardrop in my eye. I keep asking myself, why you? Keep asking myself. sail. time of night. I have been a desperado, crossing every borderline. Found a true horizon in a twinkle of your eye. I keep asking myself, why you? Keep asking myself, why? Ruud Hermans, die James Taylor. Heb ik nog één grote favoriet? Nou, ik heb er wel meer hoor. Ik ben niet zo'n persoon die uh, enkel op één man uh, gefixt is, gefocust is. Dit is Chip Taylor, de hitman. Ook een singer-songwriter daar uit Amerika, hè? Wild thing You make my heart sing You make everything groovy. Wild thing. Wild thing, I think I love. But I wanna know for sure. Eh, Chip Taylor, de hitman, heeft heel wat nummers geschreven. Ook onder andere Storybook Children, wat eh, hier in Nederland door eh, Sandra en Andres zo hoog in de hitparades is gezongen. You don't have to be part of the problem. I just need a second chance. I just need a second chance. Instead of leaving me standing in sorrow know that you'll understand. I'm hoping you'll understand. I know that I someone who's searching. Finally met someone. I finally met someone. There's a couple of things I'm still learning. Just gotta figure out. You need someone who knows. You don't have to be part of the problem. I just need a second chance. Oh, won't you? You don't have to be part of the problem. I just need a second chance. Herinnert u zich nog uh, Only Words? I Feel Like Crying? No Reasons at All? Wake Up, Poppy, Shine On? This Town Ain't the Same? Dan heb ik het over hits van de Cats ook dit. Times will win. langzaam uit de luidsprekers met Times Were When. Eh, een van de bekendere nummers van, eh, van de Cats. Hè? Ik heb hier ook nog een cd in mijn handen van eh, de Deep River Quartet. Dat is een, een, formatie van vier heren die eigenlijk alleen maar akoestisch werk brengen. als u dit hoort, denkt u misschien ook meteen aan dat nummer van André van Duin. Maar dit is heel anders hoor. De Deep River Quartet en Cry. If your sweetheart sends a letter of goodbye. It's no secret you feel better. but it's only false emotions that you feel. If your heartache seems to hang around too long. and your sunshine can be found behind a cloudy sky. So let your head down and go.